Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De productie van coronavaccins kan veel sneller. Fabrikanten maken het vaccin bijvoorbeeld in Leiden. Dan vliegen ze naar Amerika om in een potje te stoppen en dan komt het weer terug. Ja, dat kan dus sneller, zeggen experts tegen de NOS. In Os staat bijvoorbeeld een fabriek die ook vaccinsflesjes kan vullen. We spreken wel met al die eh, fabrikanten, maar we hebben op dit moment geen eh, contract of uh, vraag om het hier te produceren. Sommige experts vinden dat ook in ons land flesjes met vaccins gevuld moeten worden. Volgende week komen er resultaten van een onderzoek daarover. Een deel van de vaccins die ons land bij AstraZeneca had besteld, komt later dan gepland. Het gaat om 450.000 flesjes. Het RIVM bekijkt nog wat dat betekent voor de planning. De duizenden afspraken die de komende tijd staan, komen waarschijnlijk niet in gevaar. In Nigeria zijn 30 scholieren ontvoerd. Dat gebeurt vaker. Het is de vierde grote ontvoering in het Afrikaanse land sinds december. In het gebied waar de school staat zijn veel bendes actief. Die proberen los geld te krijgen voor de kinderen. Het was de droom voor Stefania Librakakis. Vorig jaar zou de Grieks-Nederlandse meedoen aan het Songfestival voor Griekenland. Maar dat ging natuurlijk niet door. Ik zat echt letterlijk in de auto. Ik ben zo iemand die alleen maar positief denkt. En uiteindelijk hoorde ik dat het dus niet doorging. En toen dacht ik, oh. En toen was ik heel erg verdrietig. Echt heel erg verdrietig. Ze was bang dat Griekenland voor dit jaar iemand anders zou sturen. Maar gelukkig mag de Utrechtse Stefania nog een keer. Het leuke is dat ik al ben geslaagd. Voor nu ook aangenomen ben op het Herman Brood dus is, ja, het, het, heeft zijn nadelen, maar ook zijn voordelen. Het nummer heet trouwens Less Dance. Het Songfestival is in mei in Rotterdam. Het weer nog. Tussendoor nog best wat regen vanavond. Het waait ook nog hard, maar dat wordt in de loop van de avond steeds minder. Vannacht wel weer regen en morgen het hele pakket.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 Ook 10 minuten extra voor de A6 Muiden-Lelystad... tussen Almere-Stad en Almere-Oostvaarders. Op de N305 Almere richting Dronten... tussen de aansluiting met de A27 en Alfred Nijkerk 5 kilometer... met ook 10 minuten oponthoud. Tussen Amsterdam Centraal en Breukelen en tussen Breukelen en Utrecht Centraal...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 vriendje krijgt. En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis. S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand Wanneer de drempels komen op jouw pad En het leven niet verloopt zoals je had verwacht De groei komt pas na de pijn Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn Wat jij dan Zandvoort, Zandvoort.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 Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too seriously. Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the way she try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby. Yeah, why you wanna fantastic. Diamonds lie like sirens.